11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Marokko gaat vanaf middernacht een aantal grote steden op slot. Persbureau Reuters en Marokkaanse media melden dat mensen onder meer de steden Casablanca, Marrakesh, Fes en Tanger niet meer in of uit mogen. Het land meldde vandaag dat er 633 nieuwe coronabesmettingen bijkwamen. Een van de grootste stijgingen tot nu toe. Volgende week begint het offerfeest, een belangrijk islamitisch feest. 10% van het personeel dat in het Elisabeth II ziekenhuis in Tilburg werkte tijdens de coronacrisis is ziek. Dat zei bestuursvoorzitter Berden vanavond op NPO Radio 1. Normaal is het ziekteverzuim 4 tot 5 procent. Nu is dat dus het dubbele. Berden zei ook dat personeel oververmoeid is. En hij zei, we doen alsof de ziekenhuizen het wel aankunnen als het aantal besmettingen toeneemt. Maar dat is niet zo. Oud-turnster Joy Goedkoop zegt dat bondstrainer Vincent Wevers haar mishandelde toen ze onder hem trainde. Hij zou haar soms hebben geschopt of geslagen. De turncoach zegt tegen de NOS dat hij later met een reactie komt. De beschuldigingen van Goedkoop volgen op de bekentenis van turncoach Gerrit Beltman. Die zei ook in een interview dat hij vroeger als trainer jonge turnsters heeft mishandeld en vernederd. In een populaire Oostenrijkse vakantieplaats, Sankt Wolfgang, is een corona-uitbraak. Sinds vrijdag zouden 48 mensen positief zijn getest. Meer dan 30 zouden feestende stagiaires zijn. Twee cafés zijn tijdelijk gesloten. De rest van de horeca moet s'avonds om 11 uur dicht. Actrice Olivia de Havilland is overleden. Een van de laatste filmsterren uit het zogenoemde gouden tijdperk van Hollywood. De Havilland was 104 jaar. Ze won twee keer een Oscar en speelde onder meer in de klassieker Gone with the Wind. Streamingdienst HBO vertoont die film sinds kort met een extra uitleg over de slavernij. Het weer vannacht, het vannacht meest droog en rond de 13 graden. Morgen wolkenvelden. In het noorden soms... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you Dit is een liedje voor als ik er niet meer ben.